Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na de aantal mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In totaal zijn er 202 gewonden, onder wie twee kinderen van 9 en 14 uit Nederland. 84 mensen kwamen om het leven, van wie 10 kinderen. De Franse justitie bevestigt dat de dader Mohamed Lawai Boulel was, zoals eerder werd aangenomen. Tijdens zijn rit over de boulevard van Nice heeft hij geschoten op de politie. Dus niets bekend over banden met terreurorganisaties als IS. Ook heeft nog niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Boulel was ook niet in beeld bij veiligheidsdiensten. Wel was hij een paar keer veroordeeld wegens onder meer huiselijk geweld. Tom Dumoulin heeft met overmacht de dertiende etappe in de Tour de France gewonnen. Een tijdrit over 37 kilometer. Het is de tweede ritzegen voor de Nederlander deze ronde van Frankrijk. Chris Froome eindigde op meer dan een minuut, de tweede, en behoudt de gele trui. Bauke Mollema werd knap zesde in de tijdrit en stijgt naar de tweede plek in het algemeen klassement. Modeketen McGregor krijgt een doorstart. In juni vroeg het bedrijf uitstel van betaling. Twee managers van het modehuis nemen het bedrijf nu over. En McGregor gaat verder onder de naam Doniger Fashion Group. Daaronder vallen de winkels van McGregor en onder meer de merken Gastra en Adam Manswear. Bij McGregor werken 1200 mensen. Volgens het nieuwe management heeft het nieuwe bedrijf werk voor 1100 mensen. De republikein Donald Trump heeft Mike Pence gekozen tot kandidaat voor het vicepresidentschap van Amerika. Dat heeft Trump bekendgemaakt op Twitter. De naam van Pence werd al genoemd in de media. De streng christelijke Pence is de gouverneur van Indiana. Hij was ook jarenlang lid van het Huis van Afgevaardigden. Pence is tegen homorechten en abortus. Het weer, geregeld zon en droog. Vannacht kan er in het noorden wat motregen vallen met minimaal rond 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag wat buien. Na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan buiten de Randstad, maar er zijn ook wat problemen in de Randstad zelf. Op de A12 bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer.